Ondanks alle nieuwe info heeft het onderzoeksteam toch niet genoeg bewijs... om meer verdachten voor de rechter te slepen. Het onderzoek staat dan voorlopig ook even op pauze... en dat is jammer, vindt deze nabestaande. Maar weet je, we zullen ons erbij moeten neerleggen... dat als er geen bewijzen zijn omdat ze gewoon er niet komen. Eh, en eh, als tapgesprekken ontbreken of er veel gesprekken via beveiligde lijnen zijn gelopen... Ja, dan begrijp ik ook wel, als bewijzen er niet zijn, dan kan je ze ook niet maken. Premier Rutte heeft altijd gezegd dat de onderste steen boven moet komen. Maar hoe ver we nog van die steen vandaan zijn, weet hij niet kan ik niet precies inschatten, maar we zijn echt stappen verder. Er zijn inmiddels drie mensen tot levenslang eh, veroordeeld. Drie verdachten vorig jaar op 17 november. Eh, we weten inmiddels de betrokkenheid van Poetin. Er is een schat aan informatie vrijgekomen door dit onderzoek. Die ook in die twee rechtszaken gebruikt gaat worden. En we weten, het is van een lange adem. Maar dat is nou het bijzondere. Die lange adem die hebben wij. Die hebben de nabestaanden. Die hebben de landen waar de nabestaanden vandaan komen. Waar de slachtoffers vandaan komen. Het geld voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië stroomt binnen. Islamitische en Turks-Nederlandse hulporganisaties zeggen dat ze al 3 miljoen euro hebben opgehaald. Vooral Nederlandse Turken doneren een boel geld. Ondertussen zijn er steeds meer mensen die op eigen houtje een actie starten. Zoals bij deze wasstraat in Utrecht. Daar worden onder meer jassen, dekens en schoenen ingezameld. Super! We hebben de eerste vracht die is al vertrokken. Nou, dit is alweer nieuwe spullen en ik verwacht nog meer spullen. Gisteren hebben andere grote hulporganisaties, waaronder het Rode Kruis en Oxfam Novib, Giro 55 geopend. En zij kwamen later met een tussenstand. Een vette hap eten, zoals een pizzapunt of een frietje... kan helpen tegen eczeem, astma en andere allergische aandoeningen. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum. Die vetten onderdrukken stofjes die een allergische reactie kunnen veroorzaken. De onderzoekers denken dat de ontdekking kan leiden tot een vorm van therapie... waarbij patiënten via een infuus of pil vetzuren krijgen toegediend. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het vriezen en op sommige plekken tot min 5. Morgen begint met zon, later wel wat meer bewolking met in het noorden ook een spatje regen.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 Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 is de vertraging 20 minuten. Er stond even een te hoge vrachtwagen voor de Koentunnel. Op de A7 van Zaanstad naar Horen ook nog 25 minuten op onthoud door een ongeluk bij Weidewormer.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 You're not iconic. You are just like them. Oh. Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd. na het licht, op zoek naar het donker. Verlangen naar verlangen uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen of the pain.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 De man was met zijn neef in de plaats Karamanmaras toen het gebouw waar ze verbleven instortte. De neef kon worden gered. Premier Rutte en nabestaanden van de ramp met MH17 zijn teleurgesteld... dat het onderzoek naar het neerhalen van het toestel voorlopig stil ligt. Er was gehoopt dat er nog meer mensen zouden worden vervolgd... maar er is niet genoeg bewijs voor een nieuwe rechtszaak. Een Nieuw-Zeelandse piloot is ontvoerd in de Indonesische provincie Papua. Een rebellenbeweging heeft hem gegijzeld en zegt hem pas vrij te laten...